met het NOS-journaal. De Amerikaanse autoriteiten hebben bewijs dat Rusland deels betrokken was bij een grootschalige cyberaanval op de Amerikaanse federale rechtbank. Dat schrijft de New York Times op basis van ingewijden. De hack werd vorige week ontdekt. Door de aanval konden de daders mogelijk documenten met zeer gevoelige informatie bekijken... zoals van mensen die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Het is niet duidelijk welke landen of organisaties nog meer achter de hek zitten. Dat wordt nog onderzocht. Israël voert naar verluid gesprekken met Zuid-Soedan om daar Palestijnen te vestigen. Dat meldt persbureau EP op basis van zes anonieme bronnen. Het is niet bekend hoe ver de onderhandelingen zijn. Zowel het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken als de regering van Zuid-Soedan wilden niet reageren, zegt persbureau EP. Zuid-Soedan is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Het staat op de rand van een nieuwe burgeroorlog. Premier Netanyahu van Israël zou eerder al gesprekken hebben gevoerd met Soedan en Somalië. Het onder dwang verplaatsen van Palestijnen uit Gaza zou neerkomen op etnische zuivering. 26 leden van Mexicaanse drugskartels zijn uitgezet naar de Verenigde Staten. Het gaat om hoge leden en leiders van onder meer het Los Quinis kartel. Amerika voerde de afgelopen maanden al de druk op op Mexico om drugsbendes harder aan te pakken. De 26 kartelleden die nu zijn uitgeleverd zullen in de VS worden berecht. In Frankrijk zijn twee mensen overleden door een kaas die besmet is met de listeria-bacterie. Dat meldt het Franse Agentschap voor Volksgezondheid. In totaal werden zeker 21 mensen ziek na het eten van de besmette kaas. De listeria-bacterie werd teruggevonden in verschillende zachte kazen met een schimmelkorst... zoals camembert, chèvre, gorgonzola en brie. In Frankrijk zijn meer dan 40 leveringen van kaas teruggeroepen. Voor de meeste mensen is de infectie ongevaarlijk... maar het kan ernstig zijn voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een lage weerstand.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 see. the same. Trying to hide our pain, you think you can. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. needing, waiting for you. alive so puffed guy, I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.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

girls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 Imagine how I must be feeling. Mmm, the world is real.